listen to a lonely sound. See the gray and sadness all around. tomorrow I will love again. I'll never know until I. life. I'm happy. Maybe tomorrow I will love again. I'll never know until I've looked into her eyes. Maybe tomorrow I will love again. let the light of your love shine through the window of my heart. And when you've colored all my thoughts bright, don't let me ever, ever think of night. Maybe tomorrow you will love again. I'll never know until I've looked into her eyes tomorrow you will love again. I'll never know until I've seen her once or twice. Maybe tomorrow you will love again. Maybe tomorrow I will love. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Maybe Tomorrow was dat van Badfinger uit 1969. Ik wens je een, eh, ja, een goede avond. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van de dag, zoals je van ons gewend bent, eh, bij de late avond. Vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, eh, van Zuid-Holland. Een beetje rare weekenden zo hè, in, de, in de maand mei. Eh, afgelopen weekend eh, vier dagen vrij geweest, heerlijk. En de volgende week is het, is het Pinksteren. Ja, dan, dan, houdt het weer een beetje op met, met de korte weken. Maar ja, ik, <laughs> kan er wel zo aan, aan, aan wennen. Afijn, ah, ehm, ik heb klaar liggen hier voor jou. Hier uh, Aretha Franklin, A Natural Woman uit 1993. Ik wens je veel plezier met eh, de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. never duizenden te herkennen. Je pikt hem er zo uit. Christopher Cross, Never Be The Same uit 1979. En wist jij dat Christopher Cross de enige artiest was die ooit in hetzelfde jaar de vier grootste Grammy Awards eh, won? Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year en ook nog eens Best New Artist. Eh, dat was in 1981. Zometeen hier in eh, de late avondshow gaat Tera Koks praten met Steven Ruiter. Hij is ambassadeur natuurfotografie en ze nemen je mee naar indrukwekkende natuurgebieden in binnen- en buitenland.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 Welkom in onze uitzending, Steven. Bedankt. Wij maken allemaal wel eens een foto. Eh, ja, koeien in de wei of eh, bloeiend koolzaad, meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik. Ja, dat klopt. Eh, het, is, het is natuurlijk de, beleving hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan dat ook met een mobiel heel mooi zijn gaat ook om het plezier en, en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je eh, een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga gaat bijvoorbeeld eens naar Oeganda, dan gaat de lezing ook over deels waar je tussen de gorilla's en chimpansees zit in donker oerwouden met, met moeilijke verlichting, Dan heb je toch echt wel eh, geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen? Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is dat nog eh, de oude toestellen? Eh, de, de, oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben dat op zich goed gedaan. Maar de, de, digitale fotografie is nu... Uh, het systeemcamera's zijn zo goed geworden... dat ze zowel qua autofocus en, en belichtingsmogelijkheden eh, veel verder gaan. En eh, ja, daar kun je optimaal gebruik van maken. Ja, nou wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat, wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken? Nou, dat is eh, de, sowieso de interesse. en, en, en, uiteraard, je moet gepassioneerd zijn en, en het geduld hebben om, om, om daarvoor te gaan. En, en mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of, of, vaak toch wel ervaren fotografen... omdat ze toch wel wat, wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Eh, wat kun je verwachten uiteindelijk als het beest op een bepaalde manier... Ik, weet bijvoorbeeld dat, een tijger, als hij zijn hoofd naar links gaat draaien en doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen. Dan weet je precies de richting. En dus- er, zijn hele, het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details kan ik zien. Of als een dier zich niet prettig voelt... hij voelt zich opgefokt of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij zeggen, jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft... dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit problemen. Ik hoor het al, is heel wat anders dan koeien in de wei fotograferen. Ja, nou, die kunnen ook heel vervelend zijn hoor. <laughs> maar misschien iets minder onverwacht. Nou, geef je binnenkort een lezing. Eh, voor wie is die lezing? Die lezing is voor de mensen van de fotoclub... die eh, wat meer willen weten van eh, natuurfotografie... maar met name ook wildlife fotografie. En daar ga ik ze dus ja, allemaal verschillende onderwerpen voorschoten. Dieren in een biotoop, dieren in actie bepaalde serie CA in Polen. Wat ga je dan doen? Hoe werkt, werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of eh, voor een hut waar hele bijzondere eh, dingen gebeuren. Of het gedrag van dieren. Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van... hé, hey, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken. Maar ook om vast te leggen. Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want eh, ga je het alleen vertellen of heb je er beelden bij? Of hoe zit dat? tuurlijk zitten de beelden bij. Want kijk, fotografie is, is, is visueel iets. Uh, mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook best een verkoopargument. Hè? Maar in, in dit geval, eh, hoe je het vorm gaat geven... het is veel beeld en heel weinig tekst. Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat eh, dat heel erg boeiend kan zijn om ook die, die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren? Ja, dat eh, gebeurt zeker. Ik geef ook voor camera nu. Ik weet niet of ik dat mag, eh, mag zeggen, want dat eh, geef ik die eh, workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug en dat is een goed teken. omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens. Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen of als mensen jou willen benaderen? Dat is info.stevenruiter.nl Waar gaat die lezing plaatsvinden? Eh, die gaat eh, plaatsvinden op de, fotoclub eh, in, in Vlaardingen, maar ik, ik weet niet het exacte adres. Volgens mij is het in KD 40. En de datum? 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. En het kost 5 euro. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter voor je lezing die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire s'efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. I'm on the Franstalige Les Huelles Mortes uit 1968 van eh, Yves Montand. En uh, nu nog klinkt Howard Jones No One Is To Blame uit 1986. Zo meteen het eh, verhaal van Joke Bakker. Uh, Herman de Bruin gaat in gesprek met haar. Ze is oprichter en directeur Open Art Exchange. En ze gaan het onder andere hebben over Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Ze zijn geen familie. Ehm, Grace Jones, geen familie van Howard Jones, die je zojuist hoorde. Het liedje Victor Should Have Been a Jazz Musician van Grace Jones gaat over gemiste kansen en verborgen talent. In het nummer vertelt ze over een man genaamd Victor. En eh, die volgens haar eigenlijk jazzmuzikant had eh, moeten worden. Tijdens een concert van Nina Simone ziet ze muzikant spelen. En dan denkt ze: Victor should have been a jazz musician. <laughs> over onbenut talent. Chris Jones uit 1987. En dan daarna Herman de Bruin en Joke Bakker. I went to a concert to see Nina Simone. The concert was over. There was still a band playing the rapper. sad. met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. Joke, welkom. Dankjewel. Open Art Exchange is een galerie is het in Schiedam. En altijd met dingen bezig uit Afrika, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja, ja. En, maar ja, Museum Schiedam, dat noemde je net even. Daar is iets heel bijzonders aan de hand waar de hele stad van mee kan profiteren. Ja, het museum is eh, nou, vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein, mhm. en zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij, ja, hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus mhm. eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij zeg maar. Kleur werd het kunstwerk zelf. Het ging hè? Dus niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur. Ja. Begrijp ik dat goed? Dus hij heeft kunstwerk gemaakt die alleen maar, bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets mhm. figuratiefs. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend voor, door de kleur blauw. Ja. En dat komt in eh, het Museum Schiedam aan de orde. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in? Ja, het museum heeft een hele, ja, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt. <laughs> Doordat zij eh, die kleur blauw en de kleur goud, was ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar eh, raamstickers van te maken en uh, promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En eh, ja, winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Mhm. met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven. Ja. en we hebben, want wij, voor ons is en onze kunstenaars, hè, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. En wij hebben speciaal eh, gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die coloris per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En ja, ook soms ook iets met Nederland hebben. En ja, daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt. En waarin ja, de kleur blauw dus ook echt eh, ja, aandacht krijgt. Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs. Ja, we gaan de muren ook echt eh, een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen. En dan gaan we ja, blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Dus het zijn veel, of met, sommigen hebben nog iets meer kleur. Mhm. Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is... Chief Chiaokpe, dat is een, een hele goede ja, abstracte kunstenaar uit Benin. En de andere kunstenaar is ook bijzonder, dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied, ook uit Benin. En die heeft eh, afgelopen jaar eh, drie maanden op, bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor, eh, Werkcentrum voor Keramiek. Mhm. het is ergens in Brabant. En daar heeft hij ja, heel mooi heeft hij geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers en, en uh, ja, beeld, uh, beelden, uh, uit, fantasiebeelden uit zijn, zijn beeldtaal. Eh, met Dels Blauw keramiek. Die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Museum, dat Museum Schiedam, dat is al... Eh, nee, die, eh, die, loopt al, maar wij, gaan, wij gaan, dan open... Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond... als het IDDF Around Town weekend begint. Oh, dat is weer een andere manifestatie? Ja, het IDDF-festival is het Distillery Fest, Internationaal Distilleries, uh, Dutch Distillery Festival. In Schiedam dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22, 23 mei. Mhm. Eh, met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Art Route Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en, en, en andere eh, performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek en, het, eh, en wordt, festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend. Kijk ook even op de website van Open Art Exchange, dan kan je het ook nog even nakijken. Hè? Ja, op onze website dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85 in Schiedam natuurlijk. Ja. En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5. Ja. Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange, dank voor het gesprek heel veel blauw. Uh, fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de galerie komen. Dankjewel. En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen. Die ze haar nog geven kon. Op een polsperron. En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal. Die even leuk verdwijnen niet meer nationaal. Ze zijn terug en niet teruggefloten.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 Ons eh, volgende onderwerp hou ik er even spannend. Ik laat ze straks zichzelf eh, ja, voorstellen. Dat doen we nou Wallen, Morgan en Tate McRae met What I Want uit 2025. En je luistert nog steeds naar de late avondshow.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 And in the middle of a kiss, she said, You don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes. back to being small, you never knew. 있구나 over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom. Dankjewel. Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is. Hè? Want er is een goed doel aan verbonden. Ja, nog steeds. Nog eh, steeds, Als je kijkt naar het verleden hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life. Eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. Eh, daarna eh, richting 150, 180 fietsen. Zo. En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden, maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep. Ja. En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep. Even kort, Villa Joep. Villa Joep is een eh, initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht, een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en, en Leontien. Eh, die is aan een neuroblastoom eh, overleden. En dat was toen destijds was dat 30 eh, kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds. Mhm. maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker. Ja. Dat zij hebben hun zoon, voordat hij stierf, zeg maar, beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn, in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde. Prachtig doel. Ja. Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen. Ja. ja. Eh, eh, je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè? <laughs> Ja, maar je gaat er wel van zweten. ja, dat zal best. Eh, ja, dat gaat dus weer gebeuren nadat het jaren niet geweest is voor dat goede doel wat je noemde, Villa Joeplus. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik. Zeker. Ja. Hoe kan dat op een goede manier? Ja, dat is een kwestie van eh, eh, in ieder geval eh, de, de, de pers. ook waar ik nu zit, omroep. Hè, dus in feite, dat, dat, dat spreidt zich verder voort. Eh, wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van, eh, van zeg maar nu zes, zeven jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn. Mhm. Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale eh, omgeving daar ook bij betrekt. Ja, als een dus olievlek. Als een olievlek, dat het doorgaat. Ja, dat is het. Ja, ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven. Eh, nou, je hoeft je niet op te geven om het te, doen. Eh, wel om te gaan fietsen. Dat, daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd. Want er was een bepaald soort eh, software voor nodig. Om dat te kunnen doen. En dat is nu anderhalve week geleden is dat zeg maar live gegaan. En sindsdien zijn we als ja, allerlei... Nou, geef het maar een naam, maar in ieder geval aan het zoeken waar we dus die, inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken. Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website, Zeker, toch? Ja. De website is pin Ja, daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement. Zeker, Zeker. En, eh, die zoek je ook nog volgens mij. Ja, laat ik zeggen, iedereen die eh, op een, op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag eh, of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een, een, handje bij helpen. Dat is natuurlijk van, van harte welkom, want dat is, het, is het kost niks, maar het geeft heel veel uh, ja, goeds gevoel. Ja, je kan je via de website even het e-mailadres vinden en dan kan je je opgeven. Absoluut. Ja, dat kan. Duidelijk. Eh, zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we eh, nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt. Voor dat goede doel. En het, laat ik zeggen, het is, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten uh, zeg maar, om, het, om het geheel op te tuigen. Ja. Maar de netto opbrengst, ja, als we daar weer een, een aantal tienduizenden euro's naar binnen kunnen slepen. Zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Voor, voor, voor Villa Joep. En daar zit ook een, eh, een speciaal doel aan vast. Oh, vertel. Eh, nou, het is eigenlijk de bedoeling, ook de, de missie waar meneer eh, Van Dijl mee op pad gestuurd was, was het, eh, het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag. Het gaat er in feite op neer dat het een bijzondere dag is waarmee alle eh, kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd. En dat kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar, is het, waar wordt het gehouden? Dat heet de Westhal. Dat is aan de, aan de Claudius Civilislaan of aan mhm. de uh, Marathonweg. Daar kun je het ook zien. Maar het staat ook op de website, neem ik aan, waar dat is. maar je gewoon even opgeven, dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren en daarmee bezig te zijn. Jan de Witte, bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers. En dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel. En eh, met Spin for Life komen we aan het einde van eh, de late avondshow. Morgenavond zit hier Bert Wolf in de studio. Van 11 eh, tot middernacht brengt hij ook weer relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.lateavond.nl. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. dit is Lionel Richie, Do It To Me uit 1992. all alone. Looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. Put your arms around me. Set my world on fire. They never that's no lie. Yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey, You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny. Motown lover. Motown lover. Girl of my dreams. Oh, girl of my dreams. When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes.